De uitslag van het onderzoek is pijnlijk, zegt de voorzitter van die club. Om te horen dat ouders, kinderen en een advocaat het gevoel hebben dat ze onvoldoende gezien en gehoord zijn. Dat is niet wat je wilt als rechter. Ja, dat is ouw. Ook de jeugdrechters zelf zijn geschrokken. Ze willen snel aan de slag om de situatie beter te maken. Steeds meer ouders raken in de knel met hun werk door de lange wachtlijsten bij de kinderopvang. Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken. Ruim 1 op de 5 ouders is minder gaan werken door de problemen met de opvang. Ze proberen het vaak te regelen met familie of vrienden, maar een echte oplossing is er niet. John Heitinga mag als hoofdtrainer het seizoen afmaken bij Ajax. Heitinga werd vorige week doorgeschoven van jong Ajax naar het eerste... als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. De club heeft er vertrouwen in dat hij ook de rest van het seizoen in goede banen kan leiden. En er zijn er nu twee van deze zangeres. Lizzo heeft nu haar eigen wassenbeeld in Madame Tussauds in Amerika. En in een filmpje op Insta is te zien hoe ze reageert wanneer ze de kopie van zichzelf voor het eerst ziet. It looks like it's me. This is this what? Because it's, oh, it's on a whole different level. This is like, this is me. See you in Vegas. Ja, Las Vegas is dus de vestiging van Madame Tussauds waar haar nieuwe beeld te bewonderen is. Het weer grijs, op veel plekken nat. Langs de kust piept de zon er heel misschien nog even tussendoor. In de loop van de avond droogt het overal op. Morgen wel grijs, niet nat en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.